Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Arnhem zijn drie jongeren gewond geraakt bij een steekpartij bij een middelbare school. Volgens de politie kregen vijf jongens ruzie en werd er uiteindelijk een mes getrokken. Twee gewonden, onder wie de dader, zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zitten de jongens niet op de school waar die steekpartij vlakbij was. En er wordt ook vandaag weer flink gedebatteerd over de plannen van het demissionaire kabinet. Het gaat over de zorg, het klimaat en heel veel over huizen. Een groot deel van de Tweede Kamer wil namelijk af van de belasting voor woningcorporaties... zodat die meer geld hebben om huizen te bouwen. Daar lijkt het wel een beetje op uit te draaien, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Rutte erkende inderdaad, er moet iets met die belasting gebeuren. Afschaffen, dat vindt hij te ver gaan, maar afbouwen, daar staat hij voor open. Met hoeveel geld dat dan zou zijn en hoe dat betaald zou worden, ja, dat hopen we dan later vandaag te horen. Dik 70 vakantiegangers uit La Palma zijn inmiddels weer veilig terug. TUI heeft ze opgehaald na de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland. De vakantiegangers zouden eigenlijk al gisteren opgehaald worden. Maar toen werd er niet gevlogen omdat ze bang waren voor de as in de lucht. Die is slecht voor vliegtuigmotoren. Stop met bier en andere dingen naar het veld gooien in voetbalstadions. Dat zegt het supporterscollectief. Dat is een samenwerking van supportersverenigingen van alle clubs. De afgelopen vijf dagen zijn drie wedstrijden stilgelegd omdat er van alles naar het veld ging. Nu wordt de wedstrijd toch stilgelegd vanwege het gooien van eh, een aansteker. Stoeltjes en vuurwerk vliegen er over en weer richting en uit het uitvak. Om te beginnen aan de tweede helft en dan wordt er van alles uit dat tribunevak gegooid. En nu komen alle andere spelers erbij om hem daar te ontzetten. Wat een vervelend begin van een tweede helft. Volgens het supporterscollectief moet het stoppen, want op nette rond de tribunes of dichte biertaps zit niemand te wachten. En het weer nog, steeds meer bewolking en er kan ook een spatje regen vallen.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 Live Let Welkom bij deze Zandvoortrijd Door Live. Jazekers. En eh, voor de mensen die op RTL 7 zitten te kijken... nou, dan weet je het wel. James Bond wordt weer uit de mottenballen gehaald. En dat heeft denk ik alles eh, te maken met de première die aanstaan is... van die nieuwe Bond-film eh, met Daniel Craig in de hoofdrol... als James Bond. Voor de vijfde keer eh, speelt eh, Daniel Craig deze eh, James Bond. Maar dit was en hoorde bij Live and Let Die. De film waarin Roger Moore voor de eerste keer de gestalte gaf aan James Bond. Welkom dus. we zijn nog niet helemaal van die Bond-thema's af hoor. Want er komen er nog een paar voorbij. Dat zou dadelijk in dit ene uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere leuke dingetjes tussen 6 en 7. Zoals deze van Sandra en In the Heat of the Night. Tell me who will stand tall It's the money you're counting And I hope you got it all Nature is dancing And it makes me sweat echoes are clearing But we ain't done yet met de High Flying Birds en Black Star. Dat is een eh, man die vroeger bij Oasis heeft eh, gezeten. Daarvoor hoorde je Sandra met In the Heat of the Night. Ook heel erg leuk is eh, deze. En deze dame die had ooit verkering met een hele snelle man op vier wielen. En die man is ook zeven keer wereldkampioen geweest. Lewis Hamilton. Nicole Scherzinger en de Pussycat Dolls. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, listen. You see the get hot every time I come through when I step up in the spot.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 En deze, daar begon ik mee om 12 uur met die speciale uitzending In Access en Original Sin uit 84. daarvoor hoorde je de Pussycat Dolls. Die heeft ook nog een link met die Formule 1. Want de frontvrouw van van de damesclub... Nicole Scherzinger had ooit een beetje verkering met eh, Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen. En wellicht wordt die dit jaar afgelost. Dat zullen we dan nog wel gaan meemaken. Ehm, tot aan het uh, nieuwsplitsje van half zeven. Stevie Nicks en The Edge of 17.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 Medewerkers van universitaire ziekenhuizen in Nederland houden volgende week dinsdag een 24-uur staking. Volgens de FNV gaat het om de grootste staking in UMC's ooit. Er zal alleen spoedeisende hulp beschikbaar zijn. En bij een steekpartij in Arnhem zijn vanmiddag drie jongeren gewond geraakt. Vijf jongeren waren erbij betrokken. Eén van hen is verdachte. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding van de steekpartij was. Het weer nog. Vanavond wat minder wind. Het blijft bewolkt, maar het is grotendeels droog. some kind of way out of here. Say the joker to the thief. much confusion. I can't get no relief. Businessman. Adele is natuurlijk eh, van Bob Dylan. Maar Jimi Hendrix dacht, ik eh, kan er ook wat van. En eh, eigenlijk vind ik hem stiekem veel leuker dan die van Bob Dylan. All Along the Watchtower. Moet ik wel de schuif na half zeven openzetten. Goed, het tweede gedeelte van deze Zandvoort Draait Door Live is begonnen. En we hebben nog een James Bond thema. En dit is een vrij recente, want dit is van Skyfall door Adele. echte naam is eh, volgens mij Denise Richards. Maar dat zegt eh, denk ik heel weinig mensen wat. Maar als ik zeg Vanity, dan eh, springen er in één keer een aantal kerels op. Uit de jaren 80, toen ze nog 20 waren. En natte dromen hadden van Vanity. Under the Influence. Ik moet zeggen, ik behoor <laughs> misschien ook wel een beetje tot die categorie. Ehm, het werd eh, een hit volgens eh, de platenverkoper aan eh, de Amstelveense weg. Vanwege haar sproetjes. Nou, ook vanwege de hoes moet ik je erbij zeggen. Doe maar, met Doe maar net alsof. Dat heeft alles te maken met het cancelen van de afscheidstournee. Omdat Henny te ziek is. Die heb je ook op die single kunnen horen. Volgens mij singelt is een track van Virus van het eh, laatste, nou ja, het laatste album in de samenstellingen in de gloriejaren van de jaren 80. Eh, virus, daar kwam het vanaf. En daarvoor Skyfall van Adele. En dat allemaal in het kader omdat op RTL 7 allerlei Bondfilms voorbij komen. Ze hebben er eentje gemist onder Majesty's Secret Service. En in plaats daarvan draaien ze een illegale Bondfilm. Namelijk Never Say Never Again. Het, eh, het is niet uitgebracht door de officiële mm, ja, maatschappij. Moet ik het hierbij zeggen. Dat eh, hebben ze dan eventjes... Eh, eventjes achterwege gelaten. Het was wel dat Sean Connery nog eens een keer James Bond gestalte gaf. Dat was de eerste keer dat Timothy Dalton het deed. En AH voerden het uit met de Living Daylights.